het eerst ziet hij de wereld. Voor het eerst is hij een kerel. Voor het eerst drinkt hij een biertje. Voor het eerst een echt vertiertje. Voor het eerst gaat hij op stap. Nu wil hij toch eens weten wat zijn vader is vergeten. Die ouwe met zijn verhalen, hij wil zich nu bewijzen voor de wereld, voor zijn vader. leef je eigen leven. Zal je altijd beschermen. Leef je maar je eigen leven. Want dan zal je je leukste tijd beleven. Maar kijk uit, want ook de wereld kan heel hard zijn. Ach, leef je eigen leven. Zal je zei hij, hey ouwe. Het gaf mij iets ach, van vertrouwen. Mijn zoon, een vriend voor het leven. Ik wil hem alles geven, als hij maar van me houdt. Nooit zal ik hem bedriegen nooit zal ik tegen hem liegen. Ach, die ouwe met zijn verhalen. Maar de wereld staat u open. De wereld is voor jou. je eigen leven, zal je altijd beschermen.